NOS Verkeer heeft veel last van de dichte mist. Op de vliegvelden van Eindhoven en Rotterdam kunnen alleen een paar kleinere toestellen landen en opstijgen. Grotere toestellen wijken uit naar bijvoorbeeld Duitsland. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd en hebben reizigers te maken met vertragingen. De dichte tot zeer dichte mist veroorzaakt ook op de weg veel overlast. De ochtendspits was veel drukker dan normaal en ook vanavond wordt er een drukke spits verwacht. Het Openbaar Ministerie hoeft pedofiele vereniging Martijn niet te vervolgen, heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. Een letselschadeadvocaat had om vervolging gevraagd namens de ouders van een seksueel misbruikt kind. Het OM zei dit voorjaar dat er geen mogelijkheden zijn om de vereniging Martijn te vervolgen. Maar vorige maand werd de voorzitter van Martijn veroordeeld tot drie jaar cel voor het bezit van kinderporno. Sindsdien is het OM opnieuw aan het bekijken of er toch niet een verbod kan komen op de vereniging. Er staat namelijk een verdrag dat het mogelijk maakt de vereniging te verbieden als een vrijgevend veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Mogelijk besluit OM dus toch nog om Martijn te gaan vervolgen. financiële markten zijn een nieuwe handelsweek met flinke verliezen begonnen. Op dit moment staan de belangrijkste Europese beurzen op verliezen van meer dan 2%. Beleggers maken zich zorgen over de slepende schuldencrisis in Europa en het uitblijven van maatregelen om de Amerikaanse schuldenberg en het begrotingstekort aan te pakken. Italiaanse schaatser Enrico Fabries stopt met onmiddellijke ingang met de wedstrijd sport. Fabrice heeft laten weten dat hij geen plezier meer beleeft aan topsport. De Italiaan was jarenlang een van de beste allround schaatsers van de wereld. In 2006 beleefde hij zijn absolute hoogtepunt op de Spelen in Turijn, waar hij goud won op de 1500 meter en de ploegenachtervolging.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 is never near Hey, there always will be You made me do the thing van Zandvoort, op 106.9 CFFM Just a perfect day Drink sangria we go home from my childhood days been It's been a long time coming, yeah. Oh, no, it's been a long time. on the final day, there will be no more to say, no words to say. Don't you know the love is my memory? tears never dry Egyptian Egyptian. All the kids in the marketplace say Well, well, well, well Walk like an Egyptian Cadillac Walk like an Egyptian.